met het De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft bij de Friese plaats E een grote gasvondst gedaan. De NAM spreekt van de grootste hoeveelheid sinds 1995. In het reservoir zit aan schatting ruim 4 miljard kubieke meter aardgas. En de productie van het aardgasveld begint komende zomer. De NAM verwacht dat ze 15 jaar lang gas uit het veld kan pompen. De botsing zaterdagavond in Amstelveen tussen een bus en een tram is waarschijnlijk veroorzaakt door de buschauffeur. Bij het ongeluk viel een dode, een vrouw van 25 uit Meidrecht, die uit de bus werd geslingerd. De politie trekt na verhoor van getuigen de conclusie dat de bus waarschijnlijk door rood is gereden. In een ziekenhuis in de Duitse stad Leipzig is een gezonde een-eigen vierling geboren. De vier meisjes heten Laura, Sophie, Jasmin en Kim. Ze kwamen tien weken te vroeg ter wereld met behulp van een keizersnee en wegen elk ongeveer 1000 gram. Ze maken het goed, maar liggen voorlopig nog wel in de couveuse. De zwangerschap verliep volgens de artsen verrassend probleemloos. Ook de moeder, die 31 is, maakt het na de bevalling goed. De geboorte van een een-eigen viering is extreem zeldzaam. Volgens de betrokken arts is de kans daarop 1 op 13 miljoen. Het aantal straatroven in Flevoland is vorig jaar fors toegenomen. Er waren 339 meldingen, dat is een stijging van 37% ten opzichte van het jaar daarvoor. De daders zal het meestal voorzien op jongeren en dan vooral op hun geld en smartphones. Verder nam het aantal woninginbraken in Flevoland toe met bijna 20%. Toch is korpschef Woelders tevreden over het jaar 2011. Het aantal bedrijfsinbraken en verkeersongelukken nam aanzienlijk af. Het totaal aantal misdrijven in Flevoland bleef met 25.000 ongeveer gelijk. De schilderijen die vannacht zijn gestolen uit het Nationaal Museum in Athene blijken een Picasso en een Mondriaan te zijn. Het werk van Picasso is Het hoofd van een vrouw, een schilderij dat de kunstenaar in 1949 schonk aan de Griekse staat. En dat van Mondriaan een olieverf uit 1905 van een molen. Hoeveel de kunstwerken waard zijn is niet bekendgemaakt. Het weer, wat motregen vanavond. Vannacht klaart het op veel plaatsen op. Morgen bewolking, er kan wat regen vallen. Maar ook breekt de zon af en toe door.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 De A10 de ring west richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 3 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 4. En richting Europort bij Spijkenisse 3 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam tussen de knopen de Ridderkerk en de Bresseplein 11 kilometer. Heeft te maken met een lange file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum 7 kilometer. Dat was een aanrijding. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. A27 Utrecht richting Almere.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 En ik dacht bij mezelf van, als je zoiets hoort, zoiets hoort van Stuck on You van Lionel Richie. Waarom dan niet de meester zelf? Binnenkort hier in Nederland, hè? En misschien zingt hij dit dan ook wel. So many nights. Thought the time it chased your picture from my mind So many times But my heart was finally strong Now I find this heart of mine was so wrong I thought I'd find with my life, then it all de stem van Lionel Richie. En zijn voice zal ik ook horen binnenkort hier in Nederland hoor. Want eh, ik heb kaarten besteld voor eh, In Rosso. En ik weet niet of deze dame nog eens een keer naar Nederland komt. Maar als zij komt, dan zal ik ook proberen om er kaarten van te krijgen. En ik heb het over Olita Adams. Prachtige stem hè? gewoon heel kort getiteld. You can reach me by railway. You can reach me by trailway. a big balloon, but you better. geleden in mijn favoriete platenzaak en daar kwam ik deze cd tegen, de cd van Van Morrison samen met Linda Gail Lewis. Hij heet gewoon You Win Again en de titeltrack die heeft u eh, daar net gehoord. Maar daar staan er veel meer mooie nummers op hoor. Een beetje bluesy-achtig. Think twice before you go. Goed advies. Think twice before you go Baby, this'll be the end Think twice before you go Baby, this'll be the end Can you leave me one time Baby, you will leave again Stand somewhere with me, baby Then I know you paid your due Stand somewhere with me, baby Then I know you paid your due depending on you stand accused. Think twice before you go. Baby, this will be the end. Think twice before you go. Baby, this will be the end. If you leave me You're breaking my heart when you know you done me wrong. Een en Think Twice Before You Go. was een cd uit, eh, uit 2000, maar hij heeft nog niet zo gek lang geleden ook een nieuwe cd uitgebracht. Hij noemt de cd gewoon Keep It Simple, maar moet u eens luisteren naar hoe hij het opgenomen en uitgebracht heeft in maart van dit jaar. Dit is de titeltrack van die cd, Keep It Simple. the song Trying to get back to something more simple than we have They mocked me Cause I told them like it was Wrote about disappointment and grief Wrote about what we really didn't need In our lives Make us feel alive and whole Illusions and bad dreams on the one hand Yeah straight reality is always cold Saying something hard is, is off the wall And it might seem too bold Might be when it got out of hand Nobody tried to understand Now we've got to keep it simple And that's that to keep it simple, to save ourselves. Mark me when I tried to get back. Said the train was completely off the track, and we got to get back. Something simple to save ourselves. Oh, we got to get back. Something simple just to save yourself Well, I got to get back to something simple just to save yourself. Well, you got to keep it simple, keep it simple, just to, and that's that. Well, you got to keep it simple nowadays, and that's just that. Oh, you got to keep it simple nowadays, and that's just the way it is. And you got to keep it simple these days, cause that's the way it is. Well, you gotta keep it will fly Prachtig gezongen door Treintje Oosterheef. Prachtig geschreven door Burt Begrek. Op de cd Who'll Speak For Love Any Day nou maar. Je mag ook nooit vergeten dat eh, Patrick Williams de producer is. Dat eh, het Metropoolorkest eh, begeleid werd door Vince Mendoza. En dat het allemaal opgenomen is door L. Smith. Want als die mensen hun werk niet goed doen, ja, dan wordt het nog één grote rommel hè. Een cd die ik ook tegenkwam in mijn favoriete platenzaak, Just Groban, de cd Awake. Zowel Italiaans als Engels. Dit is In Her Eyes. She stares through my shadow zo gek lang geleden, een week of drie, vier geleden, heb ik een optreden gezien van eh, Angela Groothuizen eh, bij mij vlak in de buurt. Eh, zij had het theater klein. Het was ook gewoon maar heel klein allemaal. Daar zaten drie mensen achter zich met een basgitaar, een piano en een gitaar. En Af en toe was het ook nog eens een keer een drumstel wat erbij kwam. Maar dat was zomaar heel sporadisch. Het was allemaal door dezelfde personen gespeeld. Het werd allemaal ook heel klein aangekondigd. Maar je kon wel de, de, de emotie merken aan eh, Angela Groothuizen toen zij het had over Bert Klunder. En Bert Klunder is een, eh, een Alkmaarder en is een cabaretier die nogal een grote vriend was van eh, die Angela Groothuizen. Ze zei van, ik kwam in aanraking met Bert en ik was meteen een beetje onder de indruk van hem. Want het was een ontzettend grote man. Het was echt een boom van een vent. En op een gegeven moment eh, werd er tegen mij gezegd, daar moet je eens contact mee opnemen. Want die man die kan jou beslist wel helpen met jouw liedjes en met alle dingetjes nogal meer. Dus ik had hem opgebeld en die man kwam op een gegeven moment bij mij aan de deur. Hij belde mij aan en eh, ja, ik deed de deur open en hij stond daar. Hij zei hallo en toen zei hij alleen maar van, zo, dus jij wilt het vakken. Ik was meteen helemaal overdonderd, maar ja goed, ik laat die man toch binnen. En eh, op een gegeven moment stonden wij op het terras. Ik woonde toen in Amsterdam, een van de mooiste grachtenpandjes van Amsterdam, <laughs> vertelden ze nog heel zachtjes bij. Ze zei ze, op een gegeven moment stonden wij daar zo een beetje te kijken en een klein beetje te praten. En daar kwam een vliegtuig over, zo'n Boeing 747. Die vloog zo ontzettend laag dat je de piloten kon zien zitten in hun cockpit. En toen zei hij zo heel nuchter van, ja, het moet hier ergens in de buurt zijn. En toen was het ijs meteen gebroken. Helaas, die Bert Klunder, hij is veel te vroeg overleden. Ja, en als zangeres heb je dan het voordeel, als liedjeschrijver heb je dan het voordeel dat je dan je emoties ook van je kunt afschrijven. En dat deed zij in bier en bitterballen. Een strak blauwe hemel van een mooie oude stad. Ik kan de weg wel dromen, ik heb hier een mooie jeugd gehad. Een zaterdagochtend, een uitverkochte zaal. De een zingt, de ander spreekt en we treuren allemaal. Maar met bier en bitterballen Tussen de stiltes die vallen Over hoe het ooit begon De vriendschap, de liefde Die ontmoeting die ene keer Is dit wel een ding? ik vraag me soms af Of je me ziet En jij zou dan zeggen Weet je wat het is? Weet je wat het is? Je weet het niet Dus met bier en witte ballen tussen de stiltes die vallen. the bed. The emptiness when you were gone kept ringing in my head. Told myself I really had to move along now. Stop regretting all the things I left unsaid. Yeah, yeah. So I tore up your letters, took your picture off my wall. I deleted myself I'd be fine Got to live for the good times up ahead Yeah, yeah Cause everywhere I go There's a love song That reminds me of you And even though I knew I had to be strong I was still not over you Cause I still believe And I could see How there's nothing left of you and me That time somebody new Why waste time being lonely When there's nothing left to lose Anything to get you out of my mind I'm a fool if I thought I'd forget And I could not forget Cause everywhere I go There's a love song That reminds me of you And even though I knew I had to be strong I was still not over you Cause I still believe And I could see There was nothing left of you and me That time is over Cause I'm so not beside me to where my love won't be denied. Simply Red So Not Over You van de CD Stay. Een CD die ik eh, pas geleden ook, eh, ook heb aangeschaft. Eh, een CD die ik eigenlijk wel in één adem uitgeluisterd, uitgeluisterd heb. nog een keertje. Een CD die ik in één adem uitgeluisterd heb. Maar dat heb ik ook gedaan met de laatst verschenen CD van Ruud Hermans, Forever More. Ik wil u drie stukken laten horen van deze cd. Met daarbij de duetzangers natuurlijk. Geproduceerd door Peter Vincent. Love, geschreven door eh, Ruud Hermans. Hij kwam een tijdje geleden kwam hij Pascal Jacobs tegen, u weet wel, de leadzanger van de formatie Bluff. En hij zei tegen hem, ik heb het begin van een liedje, zou jij dat met mij willen schrijven? En het dan samen ook met mij willen zingen op mijn volgende cd, American Dream. de Backing Vocals hoort u dus deze Pascal Jacob die dit nummer meegeschreven heeft. En Ruud Hermans die zei tegen Pascal van... Ja, jij hebt nu eh, één nummer meegezongen in de backing vocals. Maar jij hebt zo'n verdomd mooie stem. Laat ons die nou eens een keer op cd zetten. Maar dan echt in een duet vocal. Geschreven door Ruud Hermans zelf. Everybody falls in love again. Everybody falls in love again. A brother keep you looking for a friend Ain't no guessing how or where or when Just be sure to know you'll fall in love again Not the tears that you've cried left some scars round your eyes and way deep inside some pains never die from the embers of love a little spark flies that starts a new fire in the growing desire that's why als je nou eens een keer eh, zo'n drie kwartier de tijd hebt, eh, tot een uur, moet je maar eens naar uw eigen favoriete platenzaak gaan. Laat deze cd maar eens opzetten. De cd Forevermore van Ruud Hermans. En u zult versteld staan van de kwaliteit van die cd. Bert Bacharach schreef ook dit. Heeft het wel eens ooit gehoord van Treintje Oosterhuis in het Engels, maar dit wordt gezongen in het Nederlands door Connie van den Bosch.